Het is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. In Amerika, dat heeft president Obama zojuist bekendgemaakt op een korte persconferentie op het Witte Huis. Het akkoord is niet de door hem gewenste uitkomst, zei Obama, maar het voorkomt in elk geval dat de federale overheid vanaf dinsdag zijn rekeningen niet meer kan betalen. Er is door de democratische en republikeinse leiders in het congres een compromis bereikt en daarvoor ben ik hen dankbaar, aldus Obama. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden moeten wel nog instemmen met het akkoord. In de woning in Emmen, waar gistermiddag een, explosie plaatsvond, zijn verdachte stoffen gevonden. De politie vermoedde al zoiets en had daarom de hulp ingeroepen van de explosieve opruimingsdienst. Die heeft de stoffen meegenomen naar een braakliggend terrein, waar ze vannacht nog tot ontploffing worden gebracht. De explosie veroorzaakte een gat in het dak. Twee mannen raakten gewond en zijn aangehouden toen ze het huis ontvluchten. Tien woningen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Duitsland heeft een aantal automobilisten het heft in eigen hand genomen om te ontsnappen uit een lange file. Op de A7 in de buurt van Hannover knipten ongeduldige filerijders een stuk van 2 meter uit een ijzeren afzetting en reden via de vluchtstrook naar de naastgelegen provinciale weg. Volgens de politie is niet meer te achterhalen wie de daders zijn. Darter Raymond van Barneveld is er net niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het Europees kampioenschap in Düsseldorf. In de halve finale verloor hij van de Engelsman Adrian Lewis met 11-10. En dan het weer, opklaringen, kans op mist en minima rond 8 graden.